Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte wil dat de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk direct stoppen. Hij noemt ze verschrikkelijk en staat achter de maatregelen van het OM. Dat kondigde vanmiddag op een persconferentie aan... dat de relschoppers worden berecht via het snelrecht. Vannacht was het voor de derde nacht op rij onrustig in de Schilderswijk... na de dood van de Arubaan Mitch Enriquez... die waarschijnlijk door politiegeweld om, eh, eh, politiegeweld om het leven is gekomen... Sinds de rellen maandag begonnen zijn 61 mensen aangehouden. Voor het overgrote deel zijn ze minderjarig. Volgens het OM volgen er nog meer arrestaties. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag vroeg daarbij de hulp om, van de inwoners van de Schilderswijk om, om de rellen van de afgelopen dagen te beëindigen. Hij zei dat de politie de mogelijkheid heeft om een samenscholingsverbod in te stellen. Dat was al van kracht in de Schilderswijk. Agenten gaan zondag in Rotterdam tijdens de tweede etappe van de Tour de France actie voeren door voor het peloton uit te fietsen. Eerder wilden de vakbonden de Tour blokkeren op de Erasmusbrug, maar dat gaat niet door. Wel worden er zondag spandoeken opgehangen. Op een persconferentie van de gemeente Rotterdam en de politiebonden riep burgemeester Abu, Taleb het kabinet op om tot een goede CAO voor politie en rijksambtenaren te komen. De partijen roemden elkaars constructieve opstelling. Door het compromis is een kort geding van de baan. In Mali zijn bij een aanval op een VN-konvooi vijf doden gevallen en zes mensen ernstig gewond geraakt. Een anonieme VN-functionaris zegt dat de doden blauwhelmen zijn uit Burkina Faso. De aanslag was in het noorden van Mali bij Timbuktu. In het noorden van Mali zijn ook Nederlandse militairen gelegerd. Over de toedracht van de aanslag is nog niets bekend. Het weer zonnig en heet. Het is 34 tot 38 graden. In het westen wat koeler en in Zeeland kans op onweer. Morgenochtend na mogelijk wat buien weer veel zon en het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad met minstens 5 minuten vertraging zijn te vinden op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk 3 kilometer door een kapotte auto. Op de A12 Den Haag-Utrecht een kapotte vrachtwagen bij de Meern. Daar staat 6 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum zijn problemen in de Noordtunnel. Het is verstandig om voorlopig eh, de A15 daar te mijden en om te rijden via Dordrecht over de A16 en de N3. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat bij Vlaardingen-West na een ongeluk 5 kilometer file. En verderop de dagelijkse file bij Rotterdam-Krooswijk 5. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 4. A44 Den Haag-Amsterdam bij Kaagdorp 4 kilometer. De N15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 9. En op de N220 hoek van Holland-Maasluis tussen Schravenzande en Westerlee 2 kilometer.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 En in de volgende twee uur, het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier... de column van Mandy Schoor om half vijf... de Wondere wereld om kwart voor vijf en kwart voor zes... en om half zes het weer voor het komend weekend. Maar ook veel nieuws over onze fantastische badplaats. Zoals altijd de Beatles... With a little help for my friends in 1967 uitgebracht op het album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Het werd geschreven door het schrijverduo Lennon-McCartney voor Beatle-drummer Ringo Starr. Het nummer werd in 1968 gecoverd door Joe Cocker, die met het nummer een wereldwijde hit had. Gevolgd door Bye Bye Love van de Everly Brothers. En de spreuk van vandaag? Door genegenheid breng je mensen op andere gedachtes. Niet door woede. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with accounting. Zandvoort Alive op zondag 5 juli. Na een fantastische opening van 24 mei komt er nu de tweede editie van Zandvoort Alive er weer aan. Het feest in de Bladplaats. Dat na jarenlange traditie inmiddels een begrip is geworden. De toegang voor het strandfestijn is net zoals de afgelopen jaren helemaal gratis. Juist zo ontstaat er volgens de organisatie een perfecte mix van gezellige mensen die zin hebben in een lekker feest. Mango's heeft er uiteraard ook weer voor gezorgd dat er een aantal toppers komen draaien. En voor deze editie zijn de beste paarden van stal gehaald. Met net iets andere ingrediënten dan voor onze editie van 24 mei... zullen we zorgen voor een minstens net zo knallend feest. Zo hebben we de Amsterdamse huisheld Erik E. uitgenodigd om een hopelijk zonovergoten zondag van nog meer warmte te voorzien. Praktisch geen club is veilig voor hem en er zijn maar weinig tenten in Nederland die nog nooit uit zijn voegen heeft laten barsten. Dat belooft dus wat. Tijdens de tweede zondag van Alijf wordt hij ondersteund door onze toppers. Voel je het warme zand al tussen je tenen, terwijl je een heerlijk vers gemaakte mojo's opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt er namelijk voor een geweldige stranddag...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 Meer informatie? Mango's Beat Bar en Brusselers aan Zee. Boulevard Bernard 14 en 15. Het begint middags om 4 uur en het is ongeveer om middernacht afgelopen. gedicht van vandaag heet Zonder jou. Kan ik niet leven? Verlies ik al mijn kracht? Toe, pak me nog eens even. Ik heb zo naar jou gesmacht. Meedogenloos mijn volharding, onfeilbare aantrekkingskracht. Zenuwslopend het verlangen, ik heb je in mijn macht. Ondoorzichtige rookgordijn, kringelend om je heen. Smachtend naar voldoening, minutenlang, van jou alleen verstikkende mijn vermogen, dodelijk mijn kracht, verslavend mijn aanwezigheid, ontneemt je al je macht. Zonder jou heb ik geen leven, zonder vlam geen bestaan. Ik tart je om te kiezen, de lucifers te laten staan. Als speuk, sjek of saffie, gedoofd door jouw bezwaar, sterf ik onherroepelijk, ben ik de sigaar. stumble from my bed with thunder crashing in my head. My pillow's still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy. children always first to feel the pain and hurt the worst. It's true, but somehow it just don't seem right. Cause every time I cry, I know it hurts my little children's soul. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you've still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy. het Zandvoortse strand vertelt een fascinerende verhaal van het strandleven in Zandvoort aan zee door de jaren heen. Het dorp Zandvoort kwam tot bloei in de 19e eeuw. Een aantal grootgrondbezitters grondbezitters wilden op de enige toegangsweg naar Zandvoort... een zandpad met in de zomer mulzand en zwinters een bestrating van klinkers... zodat aan- en afvoer naar Zandvoort niets meer in de weg stond. De bedoeling was om dit zeer verarmde dorp wat meer mogelijkheden te verschaffen... buiten de visserij en de aardappelteelt. Na de aanleg van de spoorbaan in 1881 kwam het badleven pas echt goed op gang. Er werden vier badinrichtingen geopend. Hier kon men door middel van een koets en onder toezicht van een badman of badvrouw... in een gehuurde badkostuum onder de luifel van een onderdompeling in het ziltenat genieten. Als we het strandleven van nu bekijken... zien we volledige restaurants, feestzalen, ventwagens met een breed assortiment... en jaar rond sport- en muziekactiviteiten. Het Zandvoortse strand bestaat uit diverse onderdelen. Bezoek het Zandvoortse museum en de bibliotheek. En lange wandeling langs alle strandpaviljoens en activiteiten. Ieder paviljoen heeft zijn eigen specialiteiten. Kom naar Zandvoort en geniet van historische feiten in combinatie met de luxe van het heden. Op 15 en 16 augustus wordt er door de gemeente Zandvoort een mini-trouwinformatiebeurs georganiseerd in het Zandvoort Museum. Trouwen op het strand is hot. Meer informatie? Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. Prijs per persoon is 2,25 en een prijs van een kind tot 18 jaar is gratis. Oh, I'm sorry, girl. Your tears make me feel so weak. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself. look so nice with those tears in your eyes. You'd always use your tears to get your way, so I better put some mirror away when you cry, little girl, when you cry. I'm so sorry. I've been hurting you. I don't want you to cry anymore. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes you would realize you look so nice with those tears in your eyes. You always use your tears to get your way, so I better put the mirror away when you cry, little girl, when you cry. Honey, your tears can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. What I've said. What I've said. Na het Zandvoort Carnaval, dat gerust als succesvol bestempeld mag worden... gaan we dit keer op de zomerse tour met het Zotte Zomerfeest cocktails, zwoele zomerdeuntjes en uiteraard, zoals jullie van ons gewend zijn, heel veel gezelligheid. De eerste zaterdag van juni gaat het festijn plaatsvinden. Blok deze datum alvast in je agenda, want dit feest wil je echt niet missen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze vaste verkoper Dobby Zandvoort Sportcafé Zandvoort. Tot dan! Het is uiteraard niet verplicht om in thema te komen... maar we zouden het wel erg leuk vinden als zoveel mogelijk mensen in thema komen. Door de huidige alcoholwetgeving zijn we helaas genoodzaakt een 18-jaren beleid te voeren. Kinderen en personen onder de 18 jaar kunnen we daarom helaas geen toegang tot het feest verlenen.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 Maar helaas deze week geen korrel. De uitgave van het Zandvoortse Courant van deze week was nog niet op internet te vinden. En daar ben ik toch echt afhankelijk van. Hopelijk weer volgende week meer. need hope and inspiration. You're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best Door de gemeente Zandvoort en de stichting Spoedposten Zuid-Kennemerland... is het mogelijk gemaakt om medische hulp te bieden gedurende de zomer. EHBO-strandpost De Rotonde is geopend van medio mei tot medio september. Van 11 tot 7 uur s avonds en bij strandweer van 10 tot 8 uur s avonds. Dat geldt niet voor de huisartsenpost. Die is in het weekend meestal bezet. Op de EHBO-strandposten zijn goed opgeleide mensen aanwezig... die eerste hulp kunnen verlenen... De post is centraal gelegen. U vindt hem bij de strandafgang op het Badhuisplein, achter het casino. Tussen strandtent 9 en 10. En het telefoonnummer is 023 571 4445. Ik herhaal 571 4445. internet. www.zfmzandvoort.nl If I were a rich man I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear as if to say, Here lives a wealthy man. Hey, hey, hey, hey, hey. If I were a rich man, diddle, diddle, diddle, I should be what I am, would it spoil some vast eternal plan? If I were away. dan hadden de rechters vroeger een pruik op. De pruik, net als de toga, was een middel om de rechter neutraal te maken. Hij zat er niet vanwege zijn naam, zijn afkomst of omdat hij de juiste vriendjes had. Hij zat daar vanwege zijn grote kennis van wetten en onpartijdigheid. Persoonlijke kenmerken werden er ook weggewerkt. Denk daarbij aan zijn kleding, religieuze symbolen zoals keppeltjes en kruizen en zelfs zijn haardracht en kleur. In Groot-Brittannië altijd nog bereid om de middeleeuwse gebruiken hardnekkig in stand te houden, dragen bepaalde rechters en advocaten nog steeds een pruik van paardenhaar. Ook de onpartijdige voorzitters van het Britse parlement en de Anglicaanse kerk dragen een pruik. In Nederland doen we er niet meer aan. met de diligence naar Gouda. Onze grootvaders reden, zeer voornaam en zeer bedaard, krakend en wiegend door het land. Het duurde lang, lang, lang, er veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen na. Na na na na na, na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Was je rijk, dan geen hinder. Niemand die je iets kon maken. Was je arm, had je het minder. Voor wie rijk was, moest je werken heel de dag. En o, zo'n dag, die duurde lang, lang, lang. En veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou die tijd die krijgt ook mooi van mij de zegen na. Na na na na na, na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Moet je nou kijken. Sta je uren in een file. file. En het gaat goed met de rijken. En de armen op de wereld worden armer. Alles duurt nog altijd lang, lang, lang. Er veranderde niet veel in honderd jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen na. Na na na na na, na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. In het hoogseizoen wordt de EHBO-post op zaterdag, zondag en de feestdagen tussen 11 en 7 gecombineerd met een huisartsenpost. S'avonds en s'nachts en tijdens het weekend kunt u voor acute huisartsenzorg in Zandvoort contact opnemen met de spoedeisende post Noord-Zuid te Haarlem. Telefoonnummer 023 545 3200. Ik herhaal 023 545 3200. Niet alleen voor EHBO en huisartsenzorg kan men bij de post terecht. Het is ook het centrale meldpunt voor verdwaalde kinderen... en kan men er informatie krijgen over andere hulpdiensten... zoals de strandpolitie, reddingbrigade, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Tijdens de weekenden kunnen inwoners en toeristen tot een bepaalde datum... een beroep doen op de aanwezige huisarts en zijn assistenten. glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of beat go tingling, a a linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside she cannot see me hidden by the light Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach As I enter into a spotlight, she stands lost for speech Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe Stop, stop, stop all the dancing or I'll have to leave cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol.